een Klomp met het NOS-journaal. De vier coalitiepartijen zijn het toch niet eens geworden over een nieuwe wet... waarmee het makkelijker wordt om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD vooralsnog dwars ligt. Die partij heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden... meer asielzoekers op te vangen en wil eerst praten over het beperken van de instroom. Vrijdag leken de partijen dicht bij een akkoord. En morgen werd de presentatie van de asieldeal verwacht, maar dat lijkt nu van de baan. Bij een botsing tussen een minibus en een vrachtwagen in Guinea zijn zeker 21 doden gevallen. Zeker vijf mensen raakten gewond. Het busje wilde een ander voertuig inhalen en botste daarna frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. In Guinea komen elk jaar veel mensen om in het verkeer. Gemiddeld zijn er meer dan 3500 dodelijke slachtoffers per jaar. Het Iraanse parlement wil dat demonstranten harder worden aangepakt, melden staatsmedia. De meerderheid van de parlementariërs roept rechters op om de straffen te verhogen. Sinds september zijn er felle protesten tegen het conservatieve Iraanse regime. Ook afgelopen dag waren er weer protesten. Volgens een mensenrechtenorganisatie openden veiligheidstroepen in de stad Marivan het vuur op een groep rouwenden. Die kwamen samen na de dood van een vrouw. Ze zou zijn overleden nadat ze bij protesten was geslagen. In Duitsland heeft een meisje van acht bijna haar hele leven thuis opgesloten gezeten. Dat kind werd in september gevonden in een stad in het Sauerland. De politie heeft de zaak nu openbaar gemaakt. Dat meisje leefde met haar moeder en opa en oma in het huis. Het is niet duidelijk waarom ze werd opgesloten. Waarschijnlijk is ze niet meer buiten geweest sinds ze anderhalf was. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, zegt het Openbaar Ministerie tegen Duitse media. Er zijn geen aanwijzingen voor misbruik. Het weer vannacht buien, vooral langs de kust.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 I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I, I give it all up for you. Yes, I, I give it all up for you. Yes, I, I give it all up for you.